Ook zullen de ombudsmannen mensen interviewen en controles bijwonen. Er wordt vooral gefouilleerd bij grote evenementen of wanneer ongeregeldheden worden verwacht. Dan controleert de politie op wapenbezit. Voor het eerst in drie jaar zijn er in Nederland minder valse eurobiljetten gevonden. In 2010 waren het er bijna 40.000, een jaar eerder nog zowat 55.000. De daling is te danken aan de oplettendheid van winkeliers en extra aandacht van politie en justitie. Ook wereldwijd nam het aantal valse eurobiljetten af. Het weer bewolkt en van het westen uit regen.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 De demonstratie zou vreedzaam verlopen... Maar er zijn ook berichten dat de betogers met waterkanonnen en traangas uit elkaar zijn gejaagd en dat er in de lucht is geschoten. De betogers zouden zich niet hebben laten verjagen. De Tunesiërs wachten met spanning op de presentatie van een overgangsregering. Daarin zitten waarschijnlijk leden van het oude regime en van de oppositie. Premier Ghanouchi, die ook onder de gevluchte president Ben Ali de regeringsleider was, is bezig een kabinet van nationale eenheid te vormen. Tien Ajax-hooligans krijgen een groepsverbod opgelegd. Ze moeten zich bij de politie melden tijdens wedstrijden van Ajax in het Nederlands elftal in de Amsterdam Arena. Ook mogen ze niet met meer dan drie man tegelijk de straat op in de Amsterdamse binnenstad. De maatregel geldt in eerste instantie voor drie maanden. Burgemeester Van der Laan neemt de maatregel om Ajax te helpen... maar benadrukt dat de club ook zelf verantwoordelijkheden heeft in de aanpak van de harde kern. Een deel daarvan houdt zich ook bezig met drugshandel en andere criminele activiteiten. De nationale ombudsman en twee gemeentelijke ombudsmannen gaan onderzoeken hoe de politie preventief fouilleert. Mensen kunnen hun ervaringen kwijt op de website van de ombudsman. Ook zullen de ombudsmannen mensen interviewen en controles bijwonen. Er wordt vooral gefouilleerd bij grote evenementen of wanneer ongeregeldheden worden verwacht.